One, two, three, four. Sugar, sugar, baby. baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Mm-hmm. baby. Mm, better sleep for the night. Sugar, sugar, baby. baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. baby. Mm, mm-hmm. and play for my night. Dum diggy dum dum. Dum diggy dum dum. Dum diggy. Ik ken Suzy en Marleen, ken die Mary, Sandra Jane. Ook Diana, ja die kon er ook wat van. Maar geen één was erbij, zo leuk en lief als jij. Als jij is er maar één, sugar baby. Hey! Sugar, sugar baby, oh oh, oh sugar, baby. Mmm, ben je lief voor mij. Sugar, baby, oh oh, sugar baby jij vannacht bij mij? Jij bent anders zo uniek, je bent gewoon echt magnifiek. Ik wist meteen toen ik jou voor het eerst zag. Als ik jou krijgen kan, kijk ik nooit een Ja velik alleen sugar baby Hey, Sugar sugar baby Oh oh oh sugar sugar baby